uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Mexico gaat de aanslag van afgelopen weekend in El Paso in Texas zelf onderzoeken. Het land beschouwt de aanslag als een daad van terreur die gericht was tegen Mexicanen. Ook sluit Mexico niet uit dat het de VS om uitlevering van de verdachte gaat vragen. Bij de schietpartij in El Paso kwamen 22 mensen om het leven, onder wie acht Mexicanen. Het YouTube-kanaal van de Amerikaanse vlogger Sof is verwijderd... nadat er een video op was verschenen met een oproep tot geweld tegen LHBTI'ers. Het meisje dat claimt 14 te zijn riep in de video op om haar te noemen in terreurmanifesten... zoals die van de aanslagplegers in Christchurch en El Paso. Het account had bijna 1 miljoen volgers en staat bekend om de racistische video's... die erop worden geplaatst en om de oproepen tegen, tot extreem geweld... onder meer tegen homo's en moslims. De tiener die afgelopen weekend mogelijk een kind van de tiende verdieping van het Tate Modern Museum in Londen duwde, wordt beschuldigd van poging tot moord. Het jongetje van zes raakte zwaar gewond door de val en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij is wel stabiel. De jongen van 17 werd zondag direct na het incident opgepakt. Volgens Britse media is hij een psychiatrisch patiënt... die normaal gesproken alleen met twee begeleiders naar buiten mag. Hij zou het Franse jongetje bij zijn moeder hebben weggerukt. Getuigen vertellen dat de verdachte kort daarvoor... ook andere families zou hebben gevolgd. Wielerploeg Lotto Soudal blijft in de Ronde van Polen. Dat is besloten na het verongelukken gisteren van ploeggenoot Björg Lambrecht. De 22-jarige Belgische renner viel in de derde etappe tegen een betonnen rioolbuis. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. Vandaag wordt de etappe geneutraliseerd en ingekort van 173 naar 133 kilometer. Het peloton rijdt als geheel naar de finish... waar de renners van Lotto Soudal naar verwachting als eerste zullen passeren. Lambrecht wordt gezien als een van de grootste talenten van het profpeloton. Het weer, is wisselend bewolkt vandaag... met vooral in het noorden kans op een bui. Het is vanmiddag tussen de 20 en 25 graden. Morgen meer buien en ook koeler met maximaal 23 graden.